Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De KNVB is onaangenaam verrast door de brief die minister De Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin schreef de minister dat massale evenementen met een landelijke uitstraling pas weer gehouden kunnen worden als er een vaccin tegen het coronavirus is. Daarmee bestaat de kans dat de eredivisiewedstrijden volgend seizoen zonder publiek moeten worden gespeeld. De KNVB noemt dat bericht geen prettige verrassing. Dagattracties zoals dierentuinen en pretparken gaan binnenkort gefaseerd weer open. Dat zegt de overkoepelende club van de 23 grootste dagattracties... zoals de Efteling, dierentuin Artis en Ouwehands Dierenpark. Er is een protocol voor regels, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Musea openen op 1 juni de deuren. In de coronacrisis moeten geen keuzes worden gemaakt waardoor ouderen tweederangs burgers worden. Dat staat in een manifest van de ChristenUnie, Omroep Max en ouderenorganisatie KBO-PCOB. Volgens de initiatiefnemers klinken in de crisis steeds vaker pijnlijke woorden over senioren. In het manifest staat dat kwetsbare ouderen worden gezien als doorhout dat door het virus moet worden gekapt. De saamhorigheid en solidariteit uit de eerste fase van de crisis zou onder druk komen te staan, stellen de ondertekenaars. Brabantse boeren krijgen meer tijd om verouderde stalsystemen aan te passen en te voldoen aan strengere milieueisen. Dat valt op te maken uit het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant dat vanmiddag is gepresenteerd. In het akkoord is veel aandacht voor het landbouwbeleid en energietransitie. Innovatie moet voorop staan om draagvlak voor de agrarische sector te creëren, staat in het akkoord. Vorig jaar leidden massale boerenprotesten tegen stikstofregels tot de val van de vorige coalitie. Het CDA in Brabant trok toen de stekker uit de samenwerking. Het weer volop zon, vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Blijft droog bij 17 tot 22 graden. Ook morgen en zaterdag zonnig en warm. Zondag wordt het een stuk frisser met meer kans op regen.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 Real nigga. can stop this. I be round the globe talking high shit. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it. I threw my own sons Jackie Chan with it.